3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van oud-profvoetballer Kelvin Meijnaert is vrijgelaten. De politie gaat ervan uit dat hij niet direct betrokken is bij het neerschieten van de 32-jarige oud-profvoetballer bijna twee weken geleden. De vrijgelaten man wordt nog wel verdacht van witwassen. Het waterpeil in Venetië is vanmiddag weer gestegen tot een hoog niveau. De burgemeester heeft de politie opdracht gegeven... het beroemde San Marco-plein af te sluiten. Daar komt het water tot kniehoogte. Panden in de stad raken beschadigd door het hoge water... en de overspoelde wc's en de riolering veroorzaken een onhygiënische situatie. De Italiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen... en heeft 20 miljoen euro beloofd om de ernstigste schade te repareren. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland staan er iets beter voor. ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn zagen vorige maand de dekkingsgraad licht stijgen... door de iets oplopende rente- en beurskoersen. Nog steeds waarschuwen verschillende fondsen voor pensioenverlagingen... maar in Den Haag lekte deze week uit dat minister Koolmees bezig is met plannen... om verlaging van de pensioenen te voorkomen. De nationale luchtvaartmaatschappij van Zuid-Afrika, South African Airways... heeft voor vandaag en morgen ruim 100 vluchten geschrapt. Het zijn binnenlandse vluchten, maar ook internationale. Het personeel staakt omdat zo'n 900 mensen hun baan kwijtraken. En bovendien eisen de vakbonden per direct een loonsverhoging van 8 procent. De luchtvaartmaatschappij zegt niet verder te kunnen gaan dan 5,9 procent vanaf april. Het weer blijft overal droog, soms wat zon en het wordt een graad of 6.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 strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent trappen in het paradijs Zolang we samen zijn, ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn, ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed maar, Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao Genieten van de zon. En de wieg loopt in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent.